Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Facebook heeft een aantal maatregelen tegen de verspreiding van nepnieuws... te vroeg uitgezet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens een voormalig manager van Facebook heeft dat geleid... tot de bestorming van het kapitool op 6 januari. De klokkenluider zei dat bij het tv-programma 60 Minutes... De maatregelen zouden zijn uitgeschakeld om meer geld te verdienen. Volgens haar is het positief voor Facebook als er verdeeldheid is tussen gebruikers. Want daardoor komen ze vaker terug op het platform en zijn er dus meer advertentieinkomsten. Een Facebook-bestuurder noemt de beweringen belachelijk. Een nieuw deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava meters hoog de lucht ingespuwd. De lava die nu uit de krater komt stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt... om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Een Zweedse cartoonist is om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk, melden Zweedse media. Lars Vilks kwam in 2007 wereldwijd in het nieuws nadat hij door moslimextremisten werd bedreigd. Hij publiceerde toen cartoons waarin de profeet Mohammed als hond werd afgebeeld. En sindsdien werd de columnist van 75 jaar streng beveiligd door de politie. Bij het ongeluk met een vrachtwagen gisteravond zat Vilks in een politieauto met twee agenten die hem beschermden. Zij zijn ook om het leven gekomen. Het lek in de olie voor de kust van Californië is gedicht, zegt de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie. Er is inmiddels wel ruim een half miljoen liter ruwe olie in de zee beland. Omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Het weer op veel plekken droog vandaag, af en toe zon. Alleen langs de kust wat kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het enige wat nog opvalt in de regio is de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit het zuiden richting knooppunt Koenplein reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer. Daar is namelijk wateroverlast, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Reken daar op 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 I need you, and I miss you. you And now I wonder If I could fall into the sky Do you think time would pass us by? was hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levensweg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen, kan mij niet schelen voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.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 Zandvoort. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming Better days are coming for you the night feels like forever I'll remember what you said to me I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun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 te vroeg uitgezet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zegt een oud-manager. De maatregelen zouden zijn uitgeschakeld om geld te verdienen. Een nieuw deel van een vulkaan op het Canarische eiland La Palma is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava metershoog de lucht ingespuwd. De lava die nu uit de krater komt, stroomt sneller dan eerder. En er lekt geen olie meer in de Stille Oceaan bij Californië. Maar er is een half miljoen liter in zee gekomen. De staat spreekt van een ecologische ramp.